Dion Sydney. Hij heeft inmiddels plaatsgemaakt. Achter de DJ microfoon. En is verbannen naar de DJ boot. En geloof me. Dat kan geen kwaad, want wat gaat hij brengen? Hij staat er helemaal klaar voor. Het komende uur. Make some noise for the one and only DJ Dion Sydney. Hier live bij See It. Dit is ZFM Zandvoort. Throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it's easy. yo, party people, we gotta keep this thing going. you know, like the way we used to do it. Everybody was freaking. People from all over the world. Wheels of Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Leuk dat je nog luistert naar Zandvoorts grootste dancevloer. Je luistert natuurlijk naar See It op jouw CFM Zandvoort. En ja, onze mailbox, zie het at CFM Zandvoort. Hij staat gewoon wagenwijd open. Als jij, een van de drie, Beach Club vroeger CD's 2010 wil winnen. Stuur even een mailtje met je naam, adres. En wie weet pikken we jou uit die enorme berg inzendingen. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Marlies. En Marlies die zegt... Ik weet niet hoe vaak hij het heeft gezegd, het woord. Maar ik wil wel heel graag die hele fijne cd winnen. Marlies, misschien ben jij een van de winnaars. En komt die cd zo snel mogelijk jouw kant op. Nu verder met DJ Dion Sydney. Dit is See It. fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão.